Uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Israël heeft vannacht doelen bestookt in de Gazastrook, dat meldt persbureau Reuters. Het was de eerste aanval op Gaza sinds de wapenstilstand van half mei. Over schade en eventuele slachtoffers is niets bekend. Volgens Israël was de luchtaanval gericht op Hamas als vergelding voor de brandballonnen die gisteren werden opgelaten vanuit Gaza. Door deze brandballonnen brak op verschillende plaatsen in Israël niet ver van Gaza brand uit. De ballonnen waren een reactie op de omstreden vlaggenmars van nationalistische Israëliërs gisteren in Jeruzalem. Nederlandse artsen die mensen met dementie behandelen... hebben grote zorgen over een nieuw Alzheimer-medicijn. Het middel van farmaceut Biogen werd vorige week toegelaten tot de Amerikaanse markt. Mocht het middel ook door Europa worden goedgekeurd... dan gaat de Vereniging voor Klinische Geriatrie het niet voorschrijven... aan de grootste groep Alzheimer-patiënten. Een hoogleraar zei in Nieuwsuur dat onduidelijk is of het middel iets oplevert... terwijl het wel een groot risico geeft op hersenschade. In Hongarije wordt het verboden om homoseksualiteit en verandering van seksen te promoten onder minderjarigen. Boeken, films en andere media met seksuele inhoud die niet heteroseksueel is, wordt verboden in Hongarije. Ook reclameuitingen waarin homo- of transseksualiteit wordt genormaliseerd mag niet meer worden getoond. Tegen de wet die gisteren is aangenomen hebben duizenden mensen gedemonstreerd. In München zijn gisteravond meerdere voetbalfans gewond geraakt... door een protestactie van Greenpeace vlak voor de wedstrijd Duitsland-Frankrijk. Greenpeace vloog met een paraglider boven het stadion... maar de bestuurder raakte de kabels van de zwevende camera... en scheerde rakelings over het publiek. Twee toeschouwers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Greenpeace wilde met de actie aandacht vragen voor het milieu.